Jij bent de wijn in mijn glas, ben ik verdwaald, op mijn kompas. Je bent de allermooiste bloem tussen het gras en de allerliefste vrouw. Daarom hou ik zo van jou. Jij bent dat ene straaltje zon dat door de wolken komen komt Jij bent het lot uit de loterij dat ik toen won. En ook daar weet ik alles van. Mijn aller, allerliefste man. wij twee alleen. Ik zie aan je ogen wat je voelt en weet precies wat jij bedoelt. En mijn hart wordt dan met warmte overspoeld. Dat moet liefde zijn. Dat moet echte liefde zijn. Het is een ouderwets idee, al die liefde voor Past het wel in deze tijd, daar zitten we niet mee. Dat moet lieden zijn, dat moet echte lieden zijn. ole,